Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van Pegida Meren. Het is niet duidelijk of het om Pegida-aanhangers gaat of om tegendemonstranten. Ook heeft de politie een aantal protestborden afgepakt. De demonstratie tegen de islam is inmiddels afgelopen. Er waren ruim 100 Pegida-aanhangers op afgekomen. Als locatie had burgemeester Van Zanen een park net buiten het centrum aangewezen. Tegenover het park stonden wat tegendemonstranten, maar die zijn weggestuurd. Bij het vorige Pegida-protest in Utrecht werd het onrustig toen tegendemonstranten de confrontatie zochten. De politie in Den Bosch heeft een jongen van 16 opgepakt die illegaal vuurwerk zou hebben verkocht aan een jongen van 12. Die raakte gisteravond gewond toen het vuurwerk in zijn hand ontplofte. Het bleek een zogeheten cobra te zijn. Dat is vuurwerk met de kracht van een kleine handgranaat. In het ziekenhuis bleek dat de jongen zijn hele hand moet missen onderzoek van de politie wees uit dat de jongen van 16 het vuurwerk had geleverd. Hij zit nog vast voor verhoor. De crash van de Russische Airbus in de Sinaï-woestijn is voor 90% zeker veroorzaakt door een bom. Dat zegt een anoniem lid van het Egyptische onderzoeksteam. Gisteren maakte dat team al bekend dat op een van de zwarte dozen een geluid is te horen in de laatste seconden voor de crash. Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten spraken ook al van een bomaanslag. Waarschijnlijk is het explosief door een bagagemedewerker van de luchthaven in Sharm el-Sheikh naar binnen gesmokkeld. PSV heeft thuis met 3-1 gewonnen van FC Utrecht, maar gemakkelijk ging het niet in Eindhoven. Bij een 2-1 voorsprong miste Luc de Jong nog een penalty voor PSV. Van de laatste elf strafschoppen misten de Eindhovenaren er 7. PSV staat door de overwinning voorlopig tweede, Utrecht negende. Het weer, vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het regenen en flink waaien. Morgen veel bewolking, maar wel droog. En smiddags trekt de wind weer aan. Het wordt dan ongeveer 14 graden. De dagen daarna weinig verandering. Later in de week meer kans op regen. Dit was het en ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB.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 En bij Feyenoord lijkt het best er wel een beetje af te zijn. De ploegen blijven echter aan elkaar gewaagd en de uitkomst is nog ongewis. Het is 1-1 en we begonnen het derde gedeelte met Johnny Guitar Watson, A Real Mother For You. Bracht de tijd op 8 over 4 op 8 november 2015. De volgende plaat die we gaan draaien was de eerste single. En uh, een glansvolle carrière voor de Sugar Babes. Strange been I ain't felt for years. The boys coming 25 jaar. ZFM. Alone de nummer 2 eh, van de American Idol in 2008. En, maar hij eh, lijkt nu echt wel door te breken met The Original High. Dat is zijn tweede album. Uh, Ghost Town hebben we gehad. En dit is Another Lonely Night.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 Het is nog steeds 1-1 eh, in de Kuip, maar het is wel klaar in Friesland. In Leeuwarden is het opgehouden tussen eh, Sportclub Cambuur en Groningen. Na een boeiend duel werd het 2-2. En ik hoop zometeen nog de uitslag ehm, te krijgen ehm, van Verder tegen Ajax hebben nog wel een, ehm, ja, een kans gehad in de blessuretijd. Kopkuit, Kuit de bal nog op het Ajax-doel. Maar Sillissen raapt de bal simpel op. Nog twee minuten extra tijd. Nou, wie weet wat daar nog van gaat komen. Jorge Lorenzo heeft voor de derde keer in zijn loopbaan... de wereldtitel in de MotoGP veroverd. De Spaanse Yamaha Coureur won op de laatste Grand Prix van het seizoen in Valencia... en passeerde daardoor in het eh, WK-klassement de Italiaan Valentino Rossi... die niet verder kwam dan de vierde plek. Rossi begon de laatste GP met zeven punten voorsprong op Lorenzo... maar startte wegens een straf van de laatste plaats. Rossi reed in de vorige Grand Prix Mark Marquez van de baan... Met de procedure bij het internationaal sporttribunaal CAS probeerde de Italiaan de straf ongedaan te maken, maar de uitslag viel in zijn nadeel uit. De negenvoudige wereldkampioen maakte zondag nog wel een bliksemstart, schoof direct 11 plaatsen op, maar zijn magistrale inhaalrace stokte uiteindelijk op de vierde plaats. Voorin vocht Lorenzo in de slotfase een duel uit met zijn landgenoten Marc Marquez en Dani Pedrosa... Beide rijdend voor Honda en Lorenzo won en pakte zo ook de wereldtitel. Nou, het is november, dus we gaan weer een klein beetje schaatsen. Shinky Knecht heeft gisteren bij de wereldbeker Short Track... in Toronto wederom zilver veroverd op de 1500 meter. Lara van Ruiven werd tweede op de 500 meter... en pakte zo een medaille in haar eerste World Cup finale. De 26-jarige knecht hoefde in de Canadese stad... net als vorige week de, bij de eerste World Cup in Montreal... alleen de Zuid-Koreaan Jon Gai Kwak voor zich te dulden. De Fries reed in Toronto lang aan kop... maar werd een paar ronden voor het einde gepasseerd door Kwak... Hij eh, slaagde er niet meer in zijn Koreaanse rivaal te passeren. Kwak reed naar het eh, goud in 2.13.607... en Knecht kwam als tweede over de streep in 2.13.855. François Hemelin, een van de drie Canadezen in de finale... werd derde in 2.13.987. Verrijven profiteerde in de finale van 500 meter... van een valpartij van de Chinese Chexin van... de Poolse Natalia Maliszewska en schaatste achter de Britse Europese kampioene Elise Christie naar de tweede plaats. De regerend Nederlands kampioene eindigde vorige week in Montreal als achtste op de 1000 meter. Dat was de tweede top 8 eh, klassering uit haar carrière... na de zesde plaats eh, vorig seizoen in Salt Lake City op de kilometer. Nog meer uh, short track, jazeker. Want Jara van Kerkhoven reikte tot de halve finales op de kortste afstand. Maar werd eh, door een vierde plaats in de serie voordeeld tot de B-finale. Daarin eindigde de Nederlandse als vierde, waardoor ze achter werd in het eh, eindklassement. En bij de mannen strandde Freek van der Wart in de kwartfinales van de 500 meter... door derde te worden in zijn Heat. De Canadees Samuel Girard zegevierde in de eindstrijd van de sprint. En ook uh, eh, Jorinthe Mors wist naar haar G in de internationale shorttrack eh, de halve finales van de 1500 meter te bereiken. Maar daarin kwam ze niet verder dan een vierde plaats. De Enschedeze die het hele vorige seizoen moest missen wegens een vorm van overtraindheid... besloot vervolgens om niet te starten in de B-finale. De pas 18-jarige Suzanne Schulting werd tweede in de B-finale... en eindigde eh, zoals negende op de 1500 meter. Tomors Schulting van de Kerkhoven en Van Rijven wisten zich op de relay niet te plaatsen voor de finale. In de halve eindstrijd kwam het Oranje Kwartet niet verder dan plek 4. De Nederlandse mannen Knecht van der Wart, Daan Breusma en Altwin Schnellink... moesten zich ook tevreden stellen met de plaats voor de B-finale van vandaag. Canada en Hongarije waren het kwartet te snel af in de halve eindstrijd. Nou, gaan we nog even één keertje kijken in de Kuip hoe daar is. Het is klaar in Rotterdam, klassieker is afgelopen. Het was geen hoogstaande, maar wel een spannende wedstrijd. De eindstand is 1-1 in de Kuip dus in Rotterdam. Wij gaan verder met muziek en dat doen we met... Eh, even kijken met eh, een plaat die helemaal klaar staat. En dat is eh, deze van... even kijken... Nou, kom ik zo meteen even op. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it feels bad. daar was ze weer, Sarah Larsen met uh, Last Life. 25 jaar, ZFM, Westkust, weerbericht. Het is eh, precies half vijf, we gaan even kijken naar het eh, weerbericht. Ook gisteren was het ongewoon warm voor de tijd van het jaar. Het record voor meetpunt Schiphol voor 7 november was 17.1. Gemeten in 55, 1955 hebben we het over. Gisteren liep het kwik op naar 18.2, oftewel een nieuw warmterecord. Verder was het al over het algemeen bewolkt en viel er af en toe wat lichte regen... maar er waren ook droge perioden, maar dat is gewoon oud nieuws dit. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en bij een geleidelijk in kracht toenemende zuidelijke wind loopt de temperatuur op naar maxima tussen de 15 en 16 graden. Vanavond is het droog. Komende nacht neemt de kans op wat lichte gespetter weer toe. De zuidenwind draait naar westen en is vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. De temperatuur daalt eh, niet heel veel naar een graadje of 13. Morgen blijft het overdag droog, maar is er wel vrij veel bewolking. De wind waait uit het zuidwesten en is vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. Met de temperatuur zo rond de 16 graden. Morgenavond is bewolkt, regenachtig en waait het flink. De blaadjes aan de bomen krijgen het zware. Dinsdag blijft het droog en schijnt af en toe de zon. Zuidwestenwind waait vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. De temperatuur loopt op tot 15 à 16 graden. Rest van de week en ook komend weekend is het eh, licht wisselvallig herfstweer... met wolkenvelden, af en toe wat zon, zo nu en dan wat regen en een bui. De west- tot zuidwestenwind is regelmatig duidelijk aanwezig... en de temperatuur wordt iets lager en komt te liggen rond een graadje of 13.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 De Zandbergen editie. we gaan terug naar een top 40 van... de Heel lang geleden. Top 40. En wel naar de top 40 van 7 november 1992. Kun je nog herinneren? 23 jaar geleden. Nou, de top 10 die zit er al, zag er als volgt uit toen. Op 10, eh, Vaya Condios, Heading for a Fall. 9, Madonna met Erotica. En op 8, uh, eh, Prince and the New Power Generation met uh, My Name is Prince. 7, Felix, Don't You Want Me. Eric Clapton op 6 met Leila, Acoustic. En Brian May met Too Much Love Will Kill You op 5. Bob Marley met Iron Lion Zion op 4 en op 3. Undercover met Baker Street. Op 2 Boys to Men, End of the Road. En uh, Inner Circle op eh, nummer 1 Sweat A La La La La Long. En we hadden een plaat die daar eh, ja, als een wervelwind door de top 40 ging in die week. Van 37 naar nummer 21. Tasman Archer, sleeping Lake Satellite stond op 21 en die hoor je nu op CFM. Moet ik hem melden? <laughs> God, wat een chaos is hier in de uitzending van CFM, Hè? Dat kan eh, gebeuren. Hadden we gewoon een James Bond klaarstaan. Wat een drama, drama, drama. Het is niet anders. Gaan we nog een eh, poging wagen met Tessman Archer?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 Daarachter Jamie Lawson. Wasn't expecting that. Inmiddels 13 minuten voor 5. En hier is Colpe en Rihanna met Princess of China. time somebody ran, somebody ran away saying fast as I can. I got to go. I got to go. Once upon a time we fell apart. You're holding in your hands the two halves of my heart. Oh. en eh, Princess of China, daarachter Elbow. On a day like this. Zit weer op voor vandaag, Zondag op zondag. Volgende week gewoon weer met eh, Rob en eh, Albert-Jan. En dan uh, spreek ik elkaar weer over drie weken. Zometeen uh, non-stop muziek. Eigenlijk zou om 7 uur ZFM Klassiek haar eerste aflevering hebben. Maar de presentator, Jacques Jongmans, is helaas ziek. Dus volgende week is hij daar met zijn allereerste ZFM Klassiek. Dus wetenschap Jacques vanaf deze kant van de radio. En dan tussen 9 en 11 Vader Veugen in de nieuwe aflevering van Peaceful Radio Show. 1123 alweer. Hij heeft vanavond een soul song van Daniel Bechter. van het label Crianda Music. Ook heeft hij Elika Mahoney, A Gift of Music for the Twin Holidays. Nou, dat schiet er eh, heel erg eh, leuk uit. En hij heeft Michael Diamond Review, The Spiritual Heaven... bij Russell Serath in Peaceful Winnie Show 1123. En ook nog een New Age Music Reviews van One Journey bij Ryan Stewart. Nou, dat is eh, het luisteren waard. Goed, zometeen dus non-stop muziek hier bij ZFM. Dit programma wordt herhaald. Ik snap het niet, maar het wordt toch gedaan. Dinsdag tussen 8 en 11 in de ochtend. En dan heb je zometeen, als het dan dinsdag is, uh, Radio Zandvoort met uh, Zandvoort Allemaal eh, Nederlandstalige deunen uit het verleden en het heden. Vanaf mijn kant van de radio, hele fijne zondagavond.